1 uur. Freddy van Tijn met het NOS Journaal. Het CDA in de Eerste Kamer heeft scherpe kritiek op de toon in het regeerakkoord. Bij de algemene beschouwing in de Senaat had fractievoorzitter Werner het over de soms bijna ridicule fixatie op het getal en de soms al te simplistische en populistische formulering van beleid in het regeerakkoord. Het CDA in de Eerste Kamer voelt zich niet gebonden aan het regeerakkoord. Wikileaks-voorman Julian Assange is in Groot-Brittannië gearresteerd. Tegen hem liep een internationaal arrestatiebevel op verzoek van Zweden vanwege twee aanklachten van verkrachting. De Australiër Assange was zelf naar Scotland Yard in Londen gestapt. Assange is de laatste week in het nieuws vanwege de publicatie op zijn website Wikileaks van duizenden documenten van Amerikaanse ambassades. In de VS vinden sommigen dat hij daarvoor voor de rechter moet komen. Wikileaks zegt dat de website doorgaat met het publiceren van geheime stukken. Distributiebedrijf DHL wil 200 fulltime banen vervangen door deeltijdbanen. De werktijd wordt met de helft ingekort. In totaal werken er 400 mensen op de sorteerafdeling van DHL. Werknemers die niet parttime willen gaan werken gaat DHL helpen ander werk te vinden. Maar het bedrijf geeft geen garantie dat dat lukt. In Chili is een Nederlander opgepakt voor een dubbele moord in Amsterdam in 1997. In november van dat jaar werden een man van 79 en zijn vriendin van 73 omgebracht. Het onderzoek na de moord leverde niets op. De politie heropende de zaak eind vorig jaar op grond van nieuwe aanwijzingen. Het weer. Op veel plaatsen hardnekkig gemist en temperaturen net onder nul, ook vanmiddag nog. Waar de zon doorbreekt kan het plus 2 worden. Morgen in Zuid-Limburg kans op wat sneeuw en verder ook wat zon.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 Every morning birds would sing. Do you remember those special? zal het voor mij zeer zeker wezen. Met niets wat mijn verdriet verzacht. Mijn medemensen krijgen een pakketje. Met de kerstwens van komt toch ik mijn kinderen nog wat geven? Wat geven uit de diensten van mijn hart? Vergeten kan ik niet, daarom dit kerstwijslied. Een lied zo vol met smaak. Voor mij zullen hier geen kaarsen branden. Ik voel mij als een kerstboom zonder piek. Ik voel me zo alleen waar moet ik straks toch heen?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 Everybody feels the wind blow. van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.5.